Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft tegen een motie van de PVV gestemd om Schiphol verder te laten groeien. Vorige week zei VVD-Kamerlid Dijkstra nog dat het aantal vluchten moet kunnen groeien tot boven het maximum van 500.000 per jaar, omdat Lelystad Airport later open gaat. Volgens Dijkstra was een slot op de luchtvaart geen optie, omdat dat slecht is voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Nu zegt het Kamerlid dat hij toen alleen een steen in de vijver wilde gooien. De PVV denkt dat de VVD is teruggefloten door de coalitie. Overigens was er voor de Schiphol-motie van de PVV ook met de VVD geen Kamermeerderheid. Er komt ook nieuwe staking in het streekvervoer. Zaterdag leggen buschauffeurs in Utrecht, het Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant het werk neer om een betere CAO af te dwingen. Het is de vijfde dag dat er acties zijn in het streekvervoer. De buschauffeurs willen minder werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. Sinds oktober wordt er al over onderhandeld door de bonden en de werkgevers. In januari leek er een akkoord te zijn, maar dat werd afgewezen door de leden van de vakbonden. De staking wordt in het weekende gehouden om eindexamenkandidaten niet in problemen te brengen. In het Europees Parlement is Facebook-topman Mark Zuckerberg begonnen aan zijn uitleg over de privacybescherming van Facebook-gebruikers. De voorzitter van het parlement noemde het een teken van respect voor de Europese burgers dat Zuckerberg naar het parlement is gekomen. De zitting is te volgen via een livestream op aandringen van Europarlementariërs. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de zitting achter gesloten deuren zou zijn. De spits van vanavond was de drukste spits van het jaar tot nu toe. Op het hoogtepunt stond er 955 kilometer file. De vorige recordfile was op 27 maart. Toen stond er 927 kilometer. Het verkeer staat op veel plaatsen muurvast vanwege wateroverlast door buien. Het weer. In het zuiden, midden en oosten van het land flinke regen- en onweersbuien. De buien nemen later op de avond en vannacht geleidelijk weer af.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 Get it, get it, get it, dance it, that's a dance baby. Some bum thump boom coming up, bringing it on. anyone gonna go waltzing in the garden? So the don't on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me.